UNICEF, de GGZ, de kinderombudsvrouw, de scholen zelf. Eerst praten de experts van het OMT er vanochtend over. En vanmiddag horen dan wat het kabinet erover beslist. We zijn ervoor gewaarschuwd, de trucs zijn bekend en toch trappen we er nog steeds massaal in. Een zogenaamde dochter of zoon in nood die geld vraagt via WhatsApp. In de eerste 11 maanden van afgelopen jaar deden 13.000 mensen aangifte van cybercrime. De financiële en emotionele gevolgen zijn vaak best heftig, zegt slachtofferhulp. De pakkans is heel klein. Eh, het gaat soms om hele grote bedragen. Ehm, waardoor echte financiële problemen en alles wat erachter vandaan komt eh, heel erg eh, veel impact kan hebben op slachtoffers. Plus ook nog alle oordelen vanuit het netwerk en de omgeving maakt dat mensen zich alleen voelen en in de kou voelen staan. Ondanks het vuurwerkverbod zijn er deze auto nieuw bijna 200 gewonden gevallen bij het afsteken van vuurwerk of karbitschieten. Telegraaf heeft de cijfers uit bijna alle regio's op een hoop geveegd en komt tot nu toe op 194 slachtoffers. De meeste hebben brandwonden aan hun handen of verwondingen aan hun ogen of gezicht. En in Australië hebben ze last van een paardenplaag. Er lopen 400.000 wilde paarden rond. Voor veel Australiërs hoort dat er gewoon bij, maar deskundigen zijn er minder blij mee. De paarden vreten al het gras weg en zorgen voor problemen voor kleinere dieren. Ze horen er gewoon niet thuis en moeten weg, zegt deze expert. Australia has never had hard-hooved animals. And they do terrible damage to the environment. Deze vrouw vindt het een slecht plan. Ze zegt, laat de paarden lekker met rust. To be honest, it breaks my heart They're just such beautiful creatures and you know, we, they should just be left alone. De discussie loopt nogal op. Deskundigen die willen dat een deel van de paarden wordt afgemaakt. Die worden nu zelfs bedreigd. Het weer. Op de meeste plekken een droge dag vandaag. Af en toe zon ook. Alleen in het zuiden kans op een onweersbui. En het is een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 You taught me about your past, thinking your future was me. And you were tossing me the car keys, but the patriarchy, keychain on the ground. We were all I reached for you, but all I felt was shame. by it.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 Degene die op Nieuwjaarsdag vanuit Zuid-Korea de zwaar bewaakte grens overstak... is waarschijnlijk een Noord-Koreaanse overloper die terug wilde. Daar gaat het Zuid-Koreaanse minister van Defensie nu vanuit. De man zou eerder vanuit Noord-Korea het grenshek over zijn geklommen. Formateur Rutte ontvangt vandaag de eerste nieuwe bewindspersonen voor zijn vierde kabinet. Om 9 uur strakjes is CDA Wopke Hoekstra de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken als de eerste aan de beurt. En volgens Slachtofferhulp Nederland worden mensen die online zijn opgelicht vaak aan hun lot overgelaten. Vorig jaar zijn tot en met november 13.000 aangiften van cybercrime gedaan. De financiële en emotionele impact op slachtoffers kan groot zijn, zo blijkt. Het weer er nog, het is op de meeste plaatsen droog, al kan in het zuiden een buitje vallen, mogelijk met onweer Elders schijnt de zon vandaag geregeld bij maximaal een graad of 11.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 you'll go, you'll go The love we had It's making me sad You keep saying You hate me All that you go, you'll go, you'll go The love we had It's making me sad So I let you Kerst op je radio, radio. Met ZFM ZFM Hele fijne dagen. light. From now on, our troubles will be out of sight. Out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will ZFM. jullie allemaal fijne dagen en een